Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Koenders en Turkije aan het adres van Nederland. Turkije noemt Nederland racistisch. Het land zegt dat het de agressieve en racistische benadering van de Turkse gemeenschap in Nederland aan de kaak gaat stellen. Koenders van Buitenlandse Zaken noemde die bemoeienis ongepast. Hij zei dat het niet aan de Turkse regering is om het gedrag van Turken in Nederland te bepalen. Minister Ascher van Sociale Zaken noemt de beschuldigingen onjuist, ongeïnformeerd en ongepast. Een Limburgse zakenman wil een schadeclaim indienen tegen VVD Tweede Kamerlid Verheijen. Die zou de zakenman Heijmans voor zeker anderhalf miljoen euro hebben gedupeerd. De VVD'er was vroeger wethouder van Venlo. Hij zou in die tijd de bouw van een bioscoop door zakenman Heijmans hebben tegengehouden. Later kreeg de omstreden zakenman Piet van der Pol wel toestemming voor de bouw. De Amsterdamse politie is op zoek naar een man die verantwoordelijk wordt gehouden voor zeker twee verkrachtingen in Osdorp. Zijn eerste slachtoffer maakte de man in april. Dat was een vrouw van 21. Dezelfde dader sloeg ook in augustus toe. De zaak kreeg gisteren aandacht in het programma Opsporing Verzocht. Waarna nog eens drie vrouwen zich melden omdat ze mogelijk zijn benaderd door dezelfde man. De dader is volgens de Amsterdamse politie tussen de 25 en 35. In Engeland is een Nederlandse man vanwege drugsmokkel veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De man van 64 uit het Gelderse Beek maakte deel uit van een bende smokkelaars die op grote schaal drugs vanuit Nederland in vrachtwagens naar verschillende plekken in Engeland vervoerde. De Nederlander stopte drugs in de vrachtwagens, terwijl de chauffeurs van niets wisten. De gesmokkelde drugs hadden een totale waarde van 75 miljoen euro. De vier andere Britse smokkelaars kregen van de rechter in Birmingham celstraffen van tussen de 12 en 22 jaar. Dan het weer nog bewolkt en van het zuidwesten uit wat regen. Vrij veel wind, het is een graad of 7. Vannacht en morgen op meer plaatsen regen. Het wordt morgen 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits. Files van 3 kilometer en langer in de Randstad zijn te vinden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Brugge 7 kilometer. En richting Amsterdam bij knoop het Watergraafsmeer ook 3, want daar is een ongeluk gebeurd. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad 7. A12 Den Haag-Utrecht bij het Lunetse 4 en richting Den Haag bij Zevenhuizen 3. De A13 Den Haag-Rotterdam voor de afrit Berkel en Roderijs 3. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brinoorbrug 4. En verderop bij Dordrecht nog eens 4 kilometer.